Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Glasgow begint vandaag de internationale VN-klimaatconferentie. De komende twee weken vergaderen daar duizenden politici en beleidsmakers... over hoe de opwarming van de aarde nog beperkt kan worden. De Britse premier Johnson noemt de top het moment van de waarheid voor de wereld... en benadrukt dat er nieuwe klimaatafspraken moet komen. De oneenigheid die de VS en de Europese Unie sinds 2018 hadden over importheffingen lijkt voorbij. Volgens de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome is er een overeenkomst bereikt. Bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten kunnen nu weer zonder heffingen door Amerika worden geïmporteerd. En andersom verdwijnen volgens de VS de Europese heffingen voor Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken en whisky. In Den Haag is een automobilist door een wegafzetting gereden... en op een sleepwagen van de politie gebotst. Die sleepwagen stond bij een eerder ongeluk toen de automobilist er tegenaan reed. Waarom die dat deed is niet duidelijk. De bestuurder is opgepakt. Vannacht is de wintertijd ingegaan. In heel de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. En daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. De bekendste nieuwslezer van de Sovjet-Unie is op 89-jarige leeftijd overleden. Igor Kirillov presenteerde ruim 20 jaar het nieuwsprogramma van de staatstelevisie... en daarmee was hij ook de spreekbuis van de communistische partij. Hij informeerde kijkers onder meer over benoemingen en overlijdens binnen de partij... maar ook over de Olympische Spelen in Moskou in 1980 en de kernramp in Tsjernobyl in 1986... Na 1990 was Kirillov nog maar weinig te zien en een jaar later viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Het weer, de dag begint droog met wat zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten stevige buien met kans op windstoten. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 When I see you dancing, I'ma like, ooh, la, la, la, la. You were looking fancy, I'ma like, ooh, la, la, la, la. You got it going on, you got it going on, oh yeah. Let's get it on now, let's get it on now.